uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland geeft de zogeheten Benin bronzen terug aan Nigeria. Het gaat om 119 kunstvoorwerpen die in 1897 door Britse militairen zijn geroofd... uit het toenmalige koninkrijk Benin. De meeste kunstwerken staan in het Wereldmuseum in Leiden... waar ook de officiële overhandiging plaatsvindt... De Benelux roept de rest van Europa op om te stoppen met de export van zeer vervuilende brandstoffen. Het gaat om benzine en diesel met veel zwavel, benzeen en mangaan. Die brandstoffen zijn schadelijk voor mens en natuur... en mogen binnen Europa al niet meer verkocht worden. Exporteren mag wel. Nederland en België zijn goed voor de helft van alle export naar West-Afrika... maar hebben afgesproken te stoppen... Om te voorkomen dat andere landen daardoor meer vervuilende brandstoffen gaan verkopen... wil de Benelux dat de rest van Europa de export ook verbiedt. Bij een autosloperij in Zoetermeer woedt brand. Volgens Omroep West staan de slam, vlammen uit het dak en zijn er dikke rookwolken te zien. Omwonenden worden in een NL Alert gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. De brand in Zoetermeer brak rond 4 uur uit. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Emily Meijer is overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook zij als 14-jarig meisje onder in de Hollandse Schouwburg. Op die plek werden vanaf 1942 meer dan 46.000 Joden bijeengebracht... om te worden gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen. Dankzij de hulp van de Joodse beheerder van de Schouwburg... werd Meijer als een van de weinigen daar niet op transport gezet... Haar familie meldt in NRC dat Liek, zoals ze wordt genoemd, vorige week overleed.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 Een groot deel van de Oekraïnse stad Odessa zit zonder gas, water en licht. Volgens de burgemeester van de havenstad is Odessa getroffen door een massale Russische drone-aanval. Over eventuele slachtoffers is niets bekend. De Amerikaanse president Trump zegt nog zekerder te zijn dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na het gesprek tussen Rusland en de Verenigde Staten in Saudi-Arabië... zei Trump dat hij denkt dat hij de macht heeft om de oorlog te stoppen. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. AC Milan werd in eigen huis op 1-1 gehouden... en dat was genoeg na de 1-0-zegen van vorige week in de Kuip. Het weer vrijwel overal helder bij een graad of min 3. Overdag vooral in het noordoosten zonnig en maximaal 8 graden. ¡Gracias! Hear my voice. strong. I know that I can make it.